Het blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, die is uitgevoerd voor het CDA-congres van gisteren. De kiezers van de VVD en de PVV waarderen het akkoord met een 7,8 en CDA-kiezers geven het een 7,5. In de peiling van de hond stijgt het CDA naar 16 zetels, twee meer dan vorige week. VVD en PVV verliezen beide een zetel. De VVD krijgt nu 30 zetels, de PVV 31. Daarmee zouden de drie partijen in de Kamer 77 zetels krijgen. Dat is één meer dan ze nu hebben. Het CDA-congres is gisteren goed bekeken. De live-uitzending van de NOS trok gemiddeld 740.000 kijkers. Het hoogtepunt werd na vijven bereikt tijdens de belangrijke stemming over het regeerakkoord. Het aantal kijkers liep toen op tot rond de 1,4 miljoen. Nooit eerder keken zoveel mensen overdag naar een live verslag van een politiek partijcongres. De politie heeft bij een controleactie op nachttreinen 76 zwartrijders betrapt. Dat is bijna anderhalf procent van de 5800 reizigers die hun kaartje moesten laten zien. Agenten deelden 45 keer een boete uit voor wangedrag, zoals dronkenschap, roken waar het niet mag en het veroorzaken van geluidsoverlast. Vijf mensen moesten mee naar het bureau. Ze werden aangehouden omdat ze zich verzetten, op het spoor liepen of voor vernieling. In Bosnië-Herzegovina kunnen vandaag meer dan 3,1 miljoen Bosniërs naar de stembus om parlementsleden te kiezen en presidenten van het Servische en het moslim-Kroatische deel. Er is bijna 15 jaar na het vredesakkoord van Dayton nog steeds veel wantrouwen tussen Serviërs, Kroaten en moslims. Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er vijf keer verkiezingen gehouden. Daarbij speelde de bloedige oorlog in de jaren negentig steeds een grote rol. Toen kwamen honderdduizend mensen om. Veel belangrijke politieke adviseurs eh, adviseren Bosniërs om te stemmen op kandidaten van hun eigen etnische groep. Het weer... Vrij zonnig, droog, bij een temperatuur van 19 tot 23 graden. Morgen meer wolkenvelden, maar het blijft droog.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 En dat waren achtereenvolgens volgens eh, Wham met eh, Edge of Heaven. En daarachter The Tweets met een heel mooi nummer. Eh, <laughs> dat was Monday Night, geloof ik. Even heel snel uit eh, de losse pols. Inderdaad, eh, Monday Night. Welkom bij deze Muziek Boulevard, vrienden. En ja, tien minuten over twaalf. Ik heb toch wel genoten van een stuk theater gisteren tussen... Nou, laten we zeggen, dat begon om tien uur en het eindigde ergens rond een uur of vijf. Ik geloof dat er zelfs nog zo op het eind eh, nog anderhalf miljoen mensen daarnaar hebben zitten kijken. Het leek wel een Shakespeare-drama wat gisteren in Arnhem heeft afgespeeld. Maar goed, eh, we hebben natuurlijk nog eh, meer zaken hier op deze muziekboulevard. Zoals een beetje leuke muziek draaien. Doen we graag. het is, zoals gezegd, dat we op 3 oktober 2010 zitten. 277, wat zeg je, 276 dagen gehad en nog 89 hebben we erover. Dus we zitten al in de finale van 2010. De herfst eh, is begonnen, maar als ik zo naar buiten kijk, denk ik... Nou, ik kan alweer een Pino Colada weer ergens eh, met een hangmatje... En ergens op het strand gaan zitten. Het is eh, buiten lekker weer, dus mocht je gewoon zin hebben om naar buiten te gaan, zou het niet nalaten. Vandaag jarig Marianne Timmer. Zij wordt vandaag 36 jaar. Gwen Stefani is ook jarig en wordt vandaag 41. Bianca Kruisman is ook vandaag jarig en zij is Nederlands cabaretier. Zij is van, je weet wel, Plin en Bianca. Ze komt zo af en toe nog wel eens voorbij in het eh, programma Koefnoen. Is vandaag 42 eh, jaar, 62, dat lijkt me wel erg overdreven. Annemarie Verstappen, ooit eh, winnares van een aantal Olympische plakken. Geloof zelfs ook nog een paar gouden plakken in de Spelen van Los Angeles. In 1984 gebeurde dat. is vandaag 45 jaar geworden. Clive Owen, een Engels acteur, is vandaag 46. En Tristan Keuris is een, eh, is oh, een componist, maar leeft niet meer. Hij zou vandaag 6, 64 eh, jaar zijn geworden, maar hij is in 1996 overleden. En wie wel nog leeft, is Chubby Checker. Je kent hem wel van de Twist. En hij is 69 jaar geworden. Ehm. Ik weet niet of die... Nee, die is eh, ook al niet meer onder ons. Dan gaan we in ieder geval nog eventjes eh, de gebeurtenissen bekijken van vandaag. Want er zijn nog wel een aantal dingen te vermelden. Na maandenlang proces wordt eh, sport- en filmster O.J. Simpson op 3 de, oktober, dinsdag 3 oktober 1995 door de jury onschuldig bevonden. En voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers verscheurt, verscheurt zangeres Sinead Connor op zaterdag 3 oktober 1992 foto van de paus als je dat met een andere eh, geloof doet en volgens sommigen een politieke ideologie doet, dan heb je dus een verschrikkelijk groot probleem. Maar Sinead O'Connor deed dat gewoon op 3 oktober 1992. Op woensdag 3 oktober 1999 houdt de DDR op te bestaan en worden beide Duitslanden één land. En ook gebeurt op 3 oktober na de oorlog begint Radio Herrijzend Nederland op dinsdag 3 oktober 1944 vanuit Eindhoven met het uitzenden van programma's. En op donderdag 3 oktober 1935 valt het Italiaanse leger van dictator Mussolini het keizerrijk van Heilige Selassie Abyssinie binnen. Dat is een lange tijd terug. En op zaterdag 3 oktober 1903 worden in Rotterdam de eerste twee droogdokken in gebruik genomen. Voor de maritiem eh, mensen onder ons. En elk jaar op 3 oktober is het, uh, het Leidens Dus vanavond is het weer zover. Het Leidens wordt gevierd. Want dat eh, heeft te maken met de 80-jarige oorlog. Dat we dat nog herdenken. Maar je kunt maar beter niet goed genoeg dat doen, denk ik. Straks om half eh, één gaan we het eh, weer doen. En eh, centraal is een, een artiest die ik, tenminste een popartiest, die ik eventjes opgedoken heb. Die is, zo, of, wat zeg ik, 13 oktober is zij te zien in de halve finale van de Amsterdam Popprijs. En we gaan even wat, eh, wat dingetjes van haar draaien. Dus dat eh, belooft nog wat in deze muziekboulevard. Zoals bekend is niet het domein een beetje van de singer-songwriters aangevuld met de wat populaire muziek. Want Jan, het moet natuurlijk ook nog voor de meeste mensen nog luisterbaar blijven, denk ik eerlijk gezegd. Dit is eh, zo één. Vorig jaar in de finale van de Grote Prijs van Nederland opgedoken. Deze Mary Had A Little Band van Marianne Oldenburg en Birds of a Feather. Birds of a feather, they just might flock together. I guess that's just the story of you and me. So tell me a little bit about yourself. I guess I just might flock together. I guess that's just the story of a youth. jaren 70 eh, ben ik altijd eh, geweest. Maar eh, toen ik een paar turf hoog was, was dit natuurlijk een hele grote hit geweest. Earth and Fire met 1973 Memories was dat. Uh, we scoorden ze ook, uh, ze waren nog een nummer 1 hit. Toen was Nederland tenminste nog een beetje verzuild. Hè? Dat, dat we nog allemaal wisten waar we aan toe waren. Dat je om 6 uur gewoon eten kreeg en dat je om 8 uur het lange journaal met Frits Torsen op televisie zag. Dat soort programma's en eh, was André van Duin nog heel erg leuk op televisie. Dat soort dingen, ja ja. 9 minuten voor half 1 over Earth and Fire. Dus gesproken, de band kwam oorspronkelijk uit de Voorschoten, Voorburg, Leidschendam. Dat was een beetje de driehoek. Junie Kaagman deed de zang. En tegenwoordig eh, doet ze nog eh, veel meer. Ze heeft, wat zeg ik tegenwoordig, een tijdje terug was ze nogal erg actief als juryvoorzitter bij onder andere Idols. En daar eh, kennen we er eh, eigenlijk het eh, meest van. En ze was ook nog heel erg sterk verbonden aan Konamers. Dat is zo'n prijs die toegekend wordt aan muzikanten die het een beetje hard nodig hebben. Memories, ik zei 1973, dit is dus 1972, een nummer 1 hit. En oud was Jaapie Koper toen, vijf jaar oud was hij toen. Dus dat kan je dan ook nog wel vertellen. Ehm, ja, en, er waren dus wat eh, hits die ze hadden gescoord in, eh, in Nederland. Dus Memories was er één van. Maar er waren er nog veel meer. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Dat was er ook één. Love of Life was ook een hele grote. En natuurlijk Weekend. In 79 was die ook eh, goed voor een nummer 1 notering. Net als Memories. En dat waren een beetje de, de hits in de notendop van een band. Nou, hij is toch wel een beetje langzamerhand weer actueel aan het worden. Deze, dit nummer wat terug te vinden is op het vierde album van Doe Maar. En ik heb het over Doe Maar Net Alsof. Doe maar was dat met Doe maar net alsof je neus bloedt. Het eh, bracht de tijd op twee minuten voor half één. Een eh, tekst die helaas, eh, zeg ik altijd maar weer toch, met de verruwing in deze maatschappij weer actueel aan het worden is. En dan hoef ik alleen maar te kijken wat er zich de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Goed. Zijn er dan ook nog eh, wat uh, vrolijke teksten te vermelden? Ja hoor, tuurlijk. Want eh, als je naar buiten kijkt, het zonnetje schijnt. En dus kun je nog het een en ander gaan doen. Weerbericht opgesteld door Lex van der Hoorn na te kijken op www.meteopagina.nl Vandaag veel zon. In de loop van de middag toenemende sluierbewolking. Matige zuidoostenwind en de maximum temperatuur in Zandvoort gaat oplopen tot zo'n 20 graden. Morgen wolkenvelden en wat zon en matige tot zwakke zuidoostenwind. En de maximumtemperatuur dan is ook 20 graden. Dus reden te meer. Fietsje pakken naar het werk of wat dan ook. Ik ga het zeker doen in ieder geval. Normale middagtemperatuur is 15 eh, graden en het zeewatertemperatuur langs de kust is nog niet echt afgekoeld. Het is nog altijd lekker behagelijk. Het is altijd nog lekker 16 graden. Ja, ja, ja, ja dat is... Dus dat eh, is heel erg fijn. Nou, dat was het eh, weer van dit moment dan toegekomen aan... Ja, wat ik zeg, eh, de rode draad van vandaag. Ze komt uit Bergen. Ze staat in de halve finale van de Amsterdam Popprijs. Over dikke week is dat. Dat is niet aanstaande vrijdag, maar vrijdag de 13e. Wat een enge datum is dat. Wat zeg ik? Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat is onzin. Ik zit nu een beetje weer echt te raaskallen. Ik denk dat dat woensdag is. Woensdag eh, de 13e, dan eh, gaat eh, Jori Zwart, zo heet ze, uit Bergen daar een optreden doen. Ik ben er tegenaan gelopen. Ik vind het heel erg leuke, sympathieke popmuziek. En daarom gaan we het ook deze hele middag, want ik ben tot vijf uur aan de beurt. Ook straks met het programma Zondag in Kennenbeland. Dus je bent gewaarschuwd. Hier is Jori Zwart. floor. Empty bottles by my door. And baby, watch your head I go. Winter's coming, it's getting cold. And don't you want somebody to walk you home? The street lights blow and the way back home is long. And it drops down my dishes are done, the floor's cleaned up, but I'm walking round in this empty house. Outside my window, grey clouds, and baby, why'd you had to leave? It's so lonesome now beneath my sheets, and don't you want somebody to keep you warm? Some. was er eh, helemaal. Scarlett May. Ik zat een beetje te, een te bazelen. Maar dat had te maken met het feit dat ik even mijn koptelefoon eh, op een eh, hele vervelende afstelling had staan. Het leek wel of die ergens uit de ruimte kwam. Scarlett May met Raindrops. Daarvoor dus Jori Swarts moet ik eigenlijk zeggen. zij komt uit Bergen, Noord-Holland. Staat in de Amsterdam Popprijs. Onthoud die naam. Eh, dat was eh, een heel eh, aardig nummer overigens van deze dame. dat nummer dat heette overigens Secretly Sleeping. En er komt straks nog veel meer aan de komende paar uur. Dus dan weet je dat in ieder geval ook weer. En ik ben een beetje in een recalcitrante bui. je zou bijna zeggen, dan draai je toch iets van klopje popje. Nou, dat lijkt me nog een beetje te veel gevraagd rond dit tijdstip. Maar dit kan natuurlijk wel. Chef Special en Too Far Gone. it's like that. In real life, you can't expect a mic check. Every time you might get a feeling that you like that. Gotta risk a sidestep, get to where your flight ends. It's high, cat. Smile, relax. Been checking out my downside for quite a while now. Shaking hands with my shadow side, that's alright. Gotta see every little bit of me. Feeling the ability of willily spitting it till infinity. Shit, take a ups, big ass downs. Gotta keep your head cool just to figure it out. Take a step to the left. If that shit don't work out, back to the right. Might work out fine. Might wipe away that frown for just a little while. Might write a songs i You can sing and I need God to help me out. I'm too far gone, I'm too far out, said I'm too far gone for now. small as I'm looking around. Inspiration, a love and hate relationship. And I'm afraid shit always will remain like this. I can't change the rules, so yeah, I paid my dues. Trying to stay ahead up in that race of fools. Every game you choose, you can gain and lose. But you can't understand if you can't stay true to that what makes you move, takes you to the place of your breakthrough. So make that move. But take a sec to check if it's in the right direction. Take it back, shame all the action. Don't fall for fake medicine, stay practicing. I ain't gonna make a parade, the stage vanishing. Up in that show, Chef breaks a leg again, no one on the first row aiming to be catching him. I need God to help me out. I'm too far gone, too far out. Said I'm too far gone. getting tall as I'm looking around. I lose it all as I'm looking around. No way, I get it all as I'm looking around at you. Getting small as I'm looking around. Cause yo, I'm way small as I'm looking around. the 60s. You grew up with war on TV every night, a war that your friends were involved in. And uh, I want to do this song tonight for all the young people out there. If you're in your teens, Because I remember a lot of my friends when we were 17 or 18, we didn't have much of a chance to think about how we felt about a lot of things. And uh, the next time, they're going to be looking at you. And you're going to need a lot of information to know what you're going to want to do. Because in 1985, blind faith in your leaders or in anything will get you killed. Because what I'm talking about here is met een eh, heel oud nummer wat ooit is uitgebracht is door Edwin Starr uit mijn hoofd met War was dat. En ik ben hem van plan om zolang er een eh, bedenkelijke groepering eh, iets doet in dit land elke week hem uit de mottenballen te trekken. Dus gewaarschuwd men stelt maar voor twee. 14 minuten voor één inmiddels geworden. Daarvoor hoorde je een moet ik even heel goed nadenken. Wat ik, oh ja, ja, ja. Chef Special met eh, Too Far Gone. Leuke clip die erbij geschoten is. Waarbij uh, Joshua Nollet eh, een bezoekje bracht bij het programma De Wereld Draait Door. En waar hij kreeg Matthijs van Nieuwkerk zo gek. Dat hij ook nog even wat tekst en uitleg bij die clip gaf. Nou ja, tenminste met bewegende mondjes hoor. Maar verder was het dan ook niet... verder was daar ook verder mee alles gezegd. Dit nummer is trouwens wat ik nu klaar heb zitten vaak gecoverd. Maar het origineel is toch echt van deze dame zelf. Penny Smith en Dancing Barefoot. blood red chair. The Lost Men of Palau. Ze komen uit eh, Alkmaar. En uh, dat bracht de tijd op eh, vijf minuten voor één. heb ik er nog eentje te gaan. Dat is Tom Petty en de Heartbreakers. Don't come around here no more. Straks na ene gaan we weer vrolijk verder met dit programma.